Mariette Krol met het NOS Journaal. De Russische ambassadeur in Nederland is de afgelopen dag ontboden... op het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege de ma 17 zaak Premier Rutte zei in de Kamer dat de reden daarvoor... de conclusies van het onderzoeksteam JET zijn. Dat team meldde dat het sterke aanwijzingen heeft dat president Poetin... groen licht gaf voor de inzet van wapens waarmee het vliegtuig is neergehaald. De ambassadeur moest daar tekst en uitleg over komen geven. Het Nederlandse USA-reddingsteam heeft in de Turkse provincie Hatay... inmiddels tien mensen gered die de aardbeving hebben overleefd. De zoektocht van het team, dat ook een aantal speurhonden heeft, gaat onverminderd door. Onder de doden na de aardbeving in Turkije zijn zeker drie Nederlanders. Een man van 87 uit Zutphen en zijn zoon van 53. En een man van 26 uit Deventer. In Nederland zijn meer families zwaar getroffen door de ramp. Een Syrisch gezin in Goorle in Noord-Brabant verloor zeker 50 familieleden. Pensioenfonds ABP heeft het merendeel van zijn fossiele beleggingen verkocht. Het gaat om zo'n 9 miljard euro aan beleggingen in grote bedrijven als Shell, BP en Total Energies. ABP is het pensioenfonds van leraren, ambtenaren en politieagenten... en beschikt over een vermogen van 460 miljard fonds is nog niet helemaal fossielvrij. Door langere contracten zijn niet alle beleggingen makkelijk te verkopen. En in de strijd om de KNVB-beker is Feyenoord door naar de laatste acht. De Rotterdammers wonnen thuis na penalties van NEC. Na 90 minuten stond het 2-2 en na verlenging was het 4-4. Eerder op de avond versloeg PSV Emmen met 3-1. En ook Spakenburg is door naar de laatste acht in de beker.